12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Een man van 19 uit Amersfoort die gisteravond van de Stichtse brug in het Gooimeer sprong... heeft dat niet overleefd. Toen hij na zijn sprong niet meer boven kwam, sloegen vrienden alarm... en ging de politie op zoek met een helikopter, duikers en sonarboten. Vanochtend werd zijn stoffelijk overschot uit het water gehaald. De Stichtse brug tussen Noord-Holland met Flevoland is ruim 13 meter hoog. De spoedeisende hulp van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam kan nog niet open. Vannacht werd het ziekenhuis ontruimd omdat er naast het pand brand uitbrak in een auto met gasflessen erin. Het luchtbehandelingssysteem is door de brand zo vervuild geraakt... dat het de lucht bij de spoedeisende hulp niet meer kan zuiveren. Ook de huisartsenpost heeft de deuren moeten sluiten. De patiënten die op de afdeling lagen zijn overgebracht naar een andere ruimte in het ziekenhuis. In Guatemala is vandaag de tweede en beslissende stemronde voor een nieuwe president. De strijd gaat tussen de centrumlichtse Sandra Torres... die vorige keer de meeste stemmen kreeg... en de centrumrechtse Alejandro Giammattei. Volgens een recente peiling heeft 92% van de Guatemalteken... geen vertrouwen in de politiek... De president, Jimmy Morales, zou zijn corrupte familie de hand boven het hoofd hebben gehouden... en mag niet meer voor een tweede termijn. Het wantrouwen in de politiek, de armoede en de honger... hebben gezorgd voor een massale uittocht van Guatemalteken in de afgelopen jaren. Volgens UNICEF is bijna de helft van de kinderen onder de vijf er chronisch ondervoed. In Belgisch Limburg zijn twee brandweermannen omgekomen en vier gewond geraakt bij het blussen van een brand. Die was vannacht uitgebroken in een leegstaand pand en leek eerst beheersbaar, maar leidde toch weer op waardoor het pand deels instortte. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het weer vrij zonnig. In het noorden kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Vanaf morgen wisselvallig met buien en kans op onweer.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 Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains I fly. Yes, no one can take my freedom away. Once I had my share of losing Once they locked me on a chain Well, they tried to break my power Oh, I still can feel the pain can take my freedom away.